Michel Koenen met het NOS-journaal. In Suriname is een illegale mijnschacht ingestort. Daarbij zijn volgens lokale media 18 tot 21 mensen om het leven gekomen. President Santokki spreekt over doden, maar zegt niet hoeveel. Het ongeluk gebeurde in Brokopondo, twee uur ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. In de mijnschacht waren mensen op zoek naar goud toen ze bedolven werden. Onder meer het leger en de politie zijn naar het rampgebied gestuurd. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is naar Brokopondo afgereisd. Volgens een Surinaamse krant waren er vorige maand nog illegale goudzoekers van de locatie verdreven. De lijsttrekkers van politieke partijen eh, veroordelen de aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd in een café in Groningen geslagen met een bierflesje. Hij was daar voor een verkiezingsbijeenkomst. Baudet is behandeld in het ziekenhuis. Na afloop van het een vandaag debat reageerden andere lijsttrekkers geschrokken. Het Israëlische leger zegt dat het in een moskee in Gaza een wapenwerkplaats van Hamas heeft gevonden. Daar zouden raketten worden gemaakt. En ook zou er een tunnelingang bij de moskee zijn. Israël claimde eerder al dat het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad... door de gewapende tak van Hamas wordt gebruikt. En Italië heeft zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland. De Italianen speelden met 0-0 gelijk tegen Oekraïne, genoeg voor de tweede plek in de pool. Ook Slovenië en Tsjechië plaatsen zich voor het EK. Begin volgende maand is de loting voor het toernooi. Oranje plaatste zich al eerder door een 1-0 zegen op Ierland. vanavond speelt het Nederlands elftal de laatste poolwedstrijd. Die is tegen Gibraltar. Die wedstrijd wordt gespeeld in Portugal. Het weer nog lokaal wat mist, ook kan er wat motregen vallen.